En dat was de grootste stijging tot nu toe. In totaal zijn in Nederland 213 mensen aan de ziekte overleden. Ook het aantal nieuwe patiënten is licht gedaald. Dat waren er de afgelopen dag 545. Wel kan het aantal besmettingen hoger liggen... omdat niet iedereen wordt getest. Joep van het Hek is ontslagen uit het ziekenhuis... nadat hij vorige week was opgenomen vanwege coronabesmetting. Hij herstelt thuis verder, meldt het parool. Vrijdag liet de 66-jarige cabaretier al aan het AD weten... dat hij aan de betere de hand was... na wat hij noemde een donkere periode. Joep van het Hek topt al enkele jaren met zijn gezondheid. In 2015 moest hij een hartoperatie ondergaan... nadat hij een aantal keren op het podium onwel was geworden. Reizigers die door de uitbraak van het coronavirus zijn gestrand in het buitenland... kunnen aanspraak maken op een nieuwe regeling om hun terugreis te betalen. Dat hebben verzekeraars, reisorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken afgesproken. In het fonds wordt maximaal 10 miljoen euro vrijgemaakt... voor mensen die geen beroep kunnen doen op een organisatie of luchtvaartmaatschappij. Het is onduidelijk hoeveel reizigers daaronder vallen. Reizigers die binnen Europa zijn gestrand... moeten zelf 300 euro bijdragen aan hun terugreis. Buiten Europa geldt een eigen bijdrage van 900 euro. 600 kapperszaken van grote ketens zijn vanaf vanmiddag gesloten. De bedrijven zeggen dat ze de klanten niet kunnen knippen... omdat de kappers anderhalve meter afstand moeten houden. De RIVM maakt voor kapperszaken een uitzondering... maar grote bedrijven zeggen dat ze een bijdrage willen leveren... aan de bestrijding van het virus. Het weer vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt in het binnenland tot iets onder nul. Morgen en de dagen daarna weer vrij zonnig en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A7 Hoorn richting de Afsluitdijk staat file tussen Wieringenwerf en Den Hoever 3 kilometer met daar zo'n 5 minuten extra reistijd.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 I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly, take your hotel tonight. I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind friendship I can hear you think I'm right, yeah Do I gotta convince you That you shouldn't fall asleep It'd only be a couple hours And I'm about to leave Do you got plans tonight I'm a couple hundred miles from Japan and I I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind Thank you. Wish I could say thank you to Malcolm, he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now Cause I see that should God forbid something happens. At least as long as I smash.